uur. met het NOS-journaal. De Gaal, die vrijdag door een patiënt werd neergestoken, is overleden. De man van 25 werd verschillende keren met een schaar gestoken. Het slachtoffer werkte nog maar een paar weken in TBS-kliniek Kijverlanden. De dader werd zeker al 15 jaar in de kliniek behandeld. Volgens justitie waren er geen aanwijzingen dat dit kon gebeuren. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij graag zaken wil doen met Rusland en de Russische president Poetin in de strijd tegen IS. In een interview voor Fox News zegt Trump, ik heb respect voor hem en we kunnen maar beter met Rusland optrekken. Op het bezwaar van de interviewer dat Poetin een moordenaar is, zegt Trump, er zijn zoveel moordenaars. Wij hebben heel wat moordenaars. Denk je dat ons land zo onschuldig is? Fox News zendt het vraaggesprek vanavond om 10 uur Nederlandse tijd uit. dat is vlak voor de Super Bowl, de Amerikaanse voetbalfinale... die elk jaar ruim 100 miljoen kijkers trekt. De Verenigde Staten willen ook samen met Rusland en Oekraïne werken aan een oplossing van het conflict in Oost-Oekraïne. Dat heeft president Trump gezegd in een telefoongesprek met de Oekraïense president Poroshenko. Afgelopen week braken in verschillende delen van Oekraïne gevechten uit tussen het regeringsleger en pro-Russische separatisten. Er vielen 13 doden en tientallen gewonden. Op Sumatra in Indonesië zijn duizenden mensen geëvacueerd omdat de vulkaan Sinabung weer actief is. Vandaag stoten de vulkaan een wolk van stenen en as uit. De Sinabung is sinds 2010 weer actief nadat hij honderden jaren rustig was geweest. En in Pakistan en Afghanistan zijn tientallen mensen omgekomen door lawines. De meeste doden vielen in Afghanistan. Daar zijn zeker 50 doden en er worden nog tientallen mensen vermist.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 Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl we can do anything that we the joy to my life. Don't be the driver. You put your feet up in the getaway car.